Een voorspoedige start. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft in het debat over de Teven-deal een motie van afkeuring overleefd. Die werd verworpen met 77 tegen 65 stemmen. Bijna alle oppositiepartijen steunden de motie. De oppositie nam geen genoegen met de excuses van premier Rutte, minister Van der Steur en staatssecretaris Dijkhoff. Er is twijfel gebleven, zei ChristenUnie-leider Segers, die de motie had ingediend. Jaarlijks worden volgens het CBS 400.000 Nederlanders van 15 jaar of ouder online gepest. Vrouwen zijn vaker het slachtoffer van cyberpesten dan mannen, vooral meisjes tussen de 15 en 18 jaar. En ongeveer 1% van de vrouwen is wel eens online gestalkt. Vrouwen krijgen betrekkelijk vaak te maken met online pesterij van hun ex-partner. Ook zijn ze iets vaker dan mannen de dupe van pesterijen van collega's of studiegenoten. De werkgroep Dutchbed 3 is blij met het nieuwe niot onderzoek rond de val van Srebrenica in 1995. Een eerste onderzoek van het NIOT leidde in 2002 tot de val van het kabinet. In opdracht van minister Hennis van Defensie gaat het NIOT nu bekijken welke informatie beschikbaar is gekomen sinds 2002. Aanleiding is de suggestie in een VPRO-reportage dat de Amerikanen, Britten en Fransen hadden afgesproken geen luchtsteun aan de Nederlanders te geven. Bij de rellen in Geldermalsen zijn 14 mensen opgepakt. De Gelderse gemeente liep gisteravond een raadsvergadering over de komst van een asielzoekerscentrum uit de hand. Het gemeentehuis werd ontruimd nadat tientallen relschoppers buiten door de hekken braken en de politie bekogelde met vuurwerk en stenen. FC Utrecht, AZ en PSV zijn door naar de kwartfinale van de KNVB-beker. De Utrechters wonnen met 5-0 van Achilles 29 uit Groesbeek. AZ versloeg Kozakken Boys uit Werkendam met 3-1... En PSV won met 3-2 van Heracles. Ook amateurclub VVSB is door naar de kwartfinale. De club uit Noordwijkerhout versloeg Capelle met 3-2. Het weer is erg zacht en overdag komt daar weinig verandering in. De temperatuur stijgt zelfs naar 16 graden in Zuid-Limburg. Het is verder bewolkt met soms even wat zon. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog.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 We had diamonds Wens jullie allemaal fijne dagen.